uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor het eerst is een Amsterdamse brandweerman ontslagen... omdat hij lid is van een omstreden motorclub, de Hells Angels. Dat is volgens de brandweercommandant onverenigbaar met een publieke functie. De motorbende is niet verboden in Nederland. Er loopt wel een rechtszaak tegen de Hells Angels... omdat die organisatie zich schuldig zou maken aan criminele activiteiten. Commandant Schaap van de Amsterdamse brandweer zei eerder al... dat leden van criminele motorclubs niet thuis horen in een brandweerkorps. In een appartement in Wenen heeft de politie de lichamen van drie vrouwen aangetroffen. Het zijn een vrouw van 45 en haar twee dochters van 18. Vermoed wordt dat ze eind maart of begin april zijn gestorven. In de woning zijn geen aanwijzingen gevonden van geweld. Mogelijk heeft de moeder zichzelf en haar dochters uitgehongerd. Volgens buurtbewoners waren de dochters geestelijk gehandicapt... en had de moeder psychische problemen. In de Efteling is bij de attractie Carnaval Festival... het uiterlijk van Afrikaanse en Aziatische poppen aangepast. De poppen moesten volgens het pretpark een uiterlijk krijgen... dat beter past bij deze tijd. De Afrikaanse poppen hadden een neusring en kroeshaar. Nu hebben ze Afrikaanse klederdracht aan. De Aziatische poppen hebben geen lange tanden meer. In 2016 was er ophef over het mogelijk racistische en kwetsende karakter van carnavalfestival en ook van Monsieur Cannibal. Die laatste attractie is niet aangepast. In die attractie stapt de bezoeker in een ronddraaiende kookpot van een Afrikaanse kannibaal. FC Groningen verkoopt middenvelder Ludovic Reis aan FC Barcelona. De 18-jarige middenvelder levert 3,25 miljoen euro op... maar door bonussen zou dat nog kunnen verdubbelen. De Jeugd International tekent in Barcelona een contract voor drie jaar... met een optie voor nog twee jaar. Het weer droog en geregeld zon. Het is vanmiddag 18 tot 22 graden. Ook morgen veel zon. In het zuidoosten kans op een bui.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.